Al wil de Tweede Kamer dat het kabinet iets doet voor studenten met ouders die in de plannen net buiten de boot vallen. Onderwijsminister Dijkgraaf zegt dat hij er naar gaat kijken. Ik sta zeer welwillend eh, ten opzichte van een poging om iets meer voor die middeninkomens te doen. Maar dan moeten we op een gegeven moment toch weer kijken van hoe we dat dan precies, als dat een herverdeling is, hoe we dat dan precies laten uitpakken. Dijkgraaf wil kijken of de inkomensgrens wat omhoog kan, zodat meer studenten recht hebben op die aanvullende beurs. Stef Blok kan zijn LinkedIn-profiel updaten. De oud-minister van Buitenlandse Zaken wordt namens het kabinet... de coördinator strafmaatregelen tegen Rusland. Hij gaat toezicht houden op het bevriezen van Russische tegoeden in Nederland... en het in beslag nemen van huizen en boten van rijke Russen. De man uit Oldenzaal die onder het puin van een ingestort huis werd bevrijd... is buiten levensgevaar, zegt de burgemeester van Oldenzaal. Vanmorgen stortte daar een huis in door een gasexplosie. Deze vrouw hoorde een harde knal op dat moment dacht ik van wat is er in godsnaam, wat gebeurt hier? Ja, ik dacht wel gelijk aan iets van een gasexplosie of zo. Een grote eh, ravage en er ligt, eh, ja, alleen de zonnepanelen zie je volgens mij nog. En eh, ja, het is niks, er is niks meer over. Niet lang na de explosie werden de moeder en dochter bevrijd. Het duurde dus nog langer voordat de vader onder het puin werd weggehaald. Volgens de burgemeester is het een wonder dat iedereen het kan navertellen. En de ramadan is dit weekend begonnen. Op de werkvloer kan dat lastig zijn. Maar bij deze bar in Haarlem doen ze aan collegiaal vasten. Iedereen, moslim of niet, vast dus mee. Ook Kelly dus, al is het nog wel lastig. Ik zit zelf ook vaak dan nog eens in de auto en dan staan er toch heerlijke tassen met eten voor je neus. Maar naarmate dat je het nu langer aan het doen bent, is het toch wel een stukje makkelijker en bijt je jezelf de huis al doorheen. Iedereen staat het hier te doen, dus ja, het, eh, je vangt elkaar op en dan is het toch een keer echt nu de mogelijkheid om het zelf eens een keertje te proberen proberen. En ja, waarom niet? En dan nog het weer. Het lijkt wel herfst, harde wind, veel regen, een graad of 8. Het blijft morgen ook nat, dan wel wat minder wind en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. Bij Amsterdam sta je in de file op de A10 Zuid... na een ongeluk bij Amsterdam buiten Veldert. Vanaf de noordkant van de stad staat het daardoor vast. Er staat 5 kilometer file en er is één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je daardoor ook 10 minuten vertraging... voor knopen de Nieuwe Meer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is de vertraging 20 minuten tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen. Dat heeft te maken met een ongeluk.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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden vindt dat de Russische president Poetin moet worden berecht voor de moorden in Butsja. Eerder noemde hij Poetin al een oorlogsmisdadiger. zijn sterke aanwijzingen dat Russische militairen in Butsja burgers hebben vermoord. De opwarming van de aarde is nog te beperken tot anderhalve graad. Maar dan moet er wel snel op grote schaal actie worden ondernomen. Dat staat in een rapport van het VN-klimaatpanel moet onder meer een einde komen aan de ontbossing. Vakbonden zijn kritisch op NS, die gisteren alle treinen liet stilleggen na een IT-storing. De vakbonden zeggen dat het personeel graag gestrande reizigers had willen vervoeren... en dat dat beperkt ook mogelijk was. Het weer ook vanavond, vannacht en morgen geregeld regen.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 yo pago mi condena. Mi mujer staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen?